Zes keer uit Rotterdam. Zeven dagen in de week feest. Zeven dagen in de week vakantiegevoel. Zijn jullie klaar voor lawinegevaar? Wat vanmorgen wakker